waar vier Nederlanders zijn omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon... De slachtoffers zijn twee mannen en twee vrouwen. Over hun identiteit kan het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet zeggen. De ambassademedewerkers gaan hulp verlenen aan de nabestaanden. In de ballon zaten in totaal zeven mensen, vijf Nederlanders en twee Chinese piloten. Toen de mand van de ballon bij de landing omviel, lukte het niet om de gasbranders snel te doven. Eén Nederlander en de twee Chinezen konden wegkomen. Daardoor werd de ballon lichter en steeg hij brandend op met de vier andere Nederlanders nog in het mandje. Op 200 meter hoogte ontplofte de ballon. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Yangshuo, een bekende toeristenplaats in de zuidelijke regio Guangxi. Chipmachinefabrikant ASML maakt weer winst. In het derde kwartaal werd er 20 miljoen euro verdiend. Dat is beter dan waarop was gerekend. De drie voorgaande kwartalen leed ASML uit Veldhoven verlies. Niet alleen de winst valt mee, ook de omzet van ASML was hoger dan door analisten was voorspeld. Een groep sadisten zit mogelijk achter de gevaarlijke valkuilen in de bossen bij Helden. Dat heeft de politie gemeld in het programma Opsporing Verzocht. In de bossen van Helden werden vorig jaar drie valkuilen gegraven. Ze waren zo'n anderhalve meter diep en op de bodem lag een betonnen blok met stalen pinnen. In de zaak is een man veroordeeld. De rechtbank in Rotterdam heeft drie mannen vrijgelaten tegen wie gisteren celstraffen tot twee jaar waren geëist voor de dood door schuld en mishandeling. De rechtbank verwacht dat hun straf niet langer wordt dan de tijd die ze al in voorarrest hebben gezeten. De drie waren betrokken bij een vechtpartij op 1 januari op het treinstation Rotterdam-Alexander. Daarbij werden twee mannen door een trein gegrepen, één van hem kwam om het leven. Het weer. In het noorden, oosten en midden van het land eerst lichte vorst en plaatselijke mistbank.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 Een toepasselijke titel, want het was een opname uit 1966. Van baritonsaxofonist Jay Mulliken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jean Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a Mellow tone. Saying mellow and people will listen and they're more sweet and low The longer the road you know Each sound anybody putting down Gotta be their very own in the monotone Light and fluffy as a cloud, never very loud singing sweet metal, so the never in a battle when you're really gonna see. Everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. Well, let me see you every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is in the song of love. Yeah. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in, 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Ja, zelfs de Q is aanwezig in het jazz-ABC'tje. In de persoon van de Noord-Saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue Samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. she's the absolute conviction that she's the very one to cancel all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore. I guess I'll try the real thing once more. just be the real thing. I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. Guess I'll try the real thing once more. Voor de S-straat aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij eh, zichzelf had leren drummer in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaren goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. And I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head the smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain but this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy Thank you. Ja, we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire. is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een eh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan.